Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Belastingdienst maakt het mensen met schulden niet makkelijker. Een nieuwe wet die op 1 januari inging... moest voorkomen dat mensen met schulden te weinig geld zouden overhouden om van te leven... Maar dat is niet het geval bij Ronald. De laatste eh, huurtoeslag die ik heb gehad was 1 euro. En ja, ze hebben het gewoon ingehouden. Ronald heeft nog 6 euro waar hij tot het weekend van moet leven. De Belastingdienst zegt dat ze de wet uitvoeren. Er wordt wel naar de persoonlijke situatie gekeken van mensen met schulden... als zij zelf in actie komen. In Nederland zijn vorig jaar 140.000 bedrijven gestopt, zegt het CBS. En dan hebben ze faillissementen niet meegeteld. Het is 20% meer dan het jaar ervoor en dat komt, heel verrassend, door de coronacrisis. Vooral veel kroegbazen trokken de stekker uit hun zaak. Bij een sloperij in Den Bosch woedt een grote brand. Een grote stapel ijzer- en metaalafval van zo'n 100 bij 100 meter staat in brand. Vijf brandweerkorpsen zijn bezig het vuur te blussen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Veel mensen uit het noorden zullen er dierbare herinneringen aan hebben. De oude dierentuin in het centrum van Emmen. Een paar jaar geleden verhuisden de dieren al naar een nieuw park buiten de stad. En vandaag wordt een deel van het oude park gesloopt, ziet verslaggever Martijn van der Zanden. Ik zie een eh, grote gele hoogwerker. Die is bezig met het dak van de voormalige, het vlinderpaviljoen. Een stukje verderop is ook een grote kraan, gele kraan bezig met het biogrongebouw. Dat is de plek waar ja, de geschiedenis van de evolutie, waar de dinosaurussen te zien waren. Dat werd daar allemaal verteld. En dat gaat allemaal tegen de vlakte. Denk je misschien zielig gedoetje. Maar nee, tegenwoordig is het gebied een groot stadspark... waar alle Emmenaren lekker kunnen rondbaaieren, En dat wordt nog leuker als al die lelijke oude gebouwen weg zijn. Het weer, is bewolkt. In het zuiden blijft dat zo, met soms wat regen. De rest van het land ziet wat meer zon.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 zou for your brand, baby girl, ik mis die spark Ik zou voor je landen, nog wel ik me We all know we all Oh, oh, oh, Baby, als jij wacht tot ik loop. En die switch als even niet loopt.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 about mijn motherfucking peace, and dance. up, we don't stop beste vriendje krijgt. En het feestje leuker is dan hier bij ons thuis. S'avonds voor de eerste keer op pad. Weet dan dat er iemand op jou wacht. Maakt niet uit wat jij besluit.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 to be an angel by my side. Love me, hate me, say what you want about me, but all the boys and all the girls are begging to if you're seeking me. Love me, hate me, but can't you see what I see? All the boys and all the girls are begging to if you're seeking me. Amy told me that she's gonna meet me up she knows my face, but it's hard to see with all the people staring. tonight. Oh, oh baby, baby, we'll do whatever you like.